Goedemiddag, ik ben Biem en dit is het nieuws van NOS op 3. Het RIVM heeft een tikkie te veel prikkies geteld. Het aantal vaccinaties in Nederland is naar beneden bijgesteld. En dat heeft te maken met een rekenfoutje in de software van het RIVM. Je hoort mijn collega Mitchell. Ja, het gaat om 220.000 eh, prikken die eh, te veel zijn eh, meegeteld. Ja, dat hebben ze nu dus weer eraf gehaald. Dus we komen nu uit op ja, sinds januari zo'n 5,2 miljoen gezette prikken in Nederland. Gelukkig halen we de schade waarschijnlijk wel weer in. Zo levert Pfizer de komende tijd meer vaccins dan eerder was gepland. En gaat Moderna zijn vaccinproductie op standje turbo zetten. Zodat daar ook veel meer flesjes uit de fabriek rollen. De avondklok heeft de overheid 9 miljoen euro opgeleverd dat is het geld dat ze aan boetes hebben uitgeschreven. In de ruim drie maanden dat je s'nachts niet op straat mocht zijn... deelde de politie 95.000 avondklokboetes uit. In de Tweede Kamer gaat het nu over de notulen van de ministerraad... over de toeslagenaffaire. Uit die notulen blijkt dat de Tweede Kamer niet alle info kreeg... over wat er misging bij de toeslagen... en dat de ministers kritische Kamerleden maar lastig vonden. Het kabinet stapte al op vanwege alles wat er mis was gegaan bij de toeslagen... maar heeft nu alweer een motie van wantrouwen aan zijn broek. Sommige partijen willen dus-, dus dat het kabinet nog een keer opstapt. ravage onder de pier van Scheveningen. Afgelopen nacht botste een zeiljacht tegen de pier. De mast brak af en het schip strandde zwaar beschadigd op zijn kant tegen een van de pilaren, zag deze verslaggever van Omroep West. Tussen die eh, gekleurde pilaren onder de pier eh, ligt de Stefarion eh, op zijn kant. Een wit zeilschip, ja, hij ligt er heel treurig bij. Mogelijk dacht de schipper in het donker dat hij de haven van Scheveningen binnenvoer, maar hij ramde dus de pier. Hij raakte niet gewond. Het weer. Het is grijs, regenachtig en niet warm. 10 tot 13 graden maar. Ook morgen is het bewolkt en regent het soms. Al knapt het in de middag wat op. Het wordt dan maximaal 12 graden.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 van Zandvoort, op 106.9 CFFM eraan. Shit, is best een lijpe paradox. Maar het of het klopt, staat het een spijker op zijn kop. En ik begrijp wel hoe het werkt, want volgens beiden was het op. Terwijl we zeiden over anderen, kijk daar lijken we niet op. Moet je nu zien, een leven voor illusies. Alle leuke dagen werden afgedaan met ruzies. Nu zie ik dat dit beter is, maar je moet weten dat het leven zonder jou geen leven is. Het pijn, nog Doet je en ook al heb je veel verdriet, kan winnen als ik maar het helpt ons niet. Doet je drama en ook al heb je veel verdriet, het leven gaat door, je begint weer van voor. Er ligt vast wel iets moois in het verschiet. Hoe zullen we de stappen die je neemt ha? Ik denk dat het waarom ga je niet meer met me mee, ha? Huh? Jij kan het wel alleen. En ben je zeker voor je keuze nu? Ik denk dat het beter is. Dit is je allerlaatste kans, schat. van vol. Er ligt vast wel iets moois in het whisky. you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch, girl, but it's gone too far, cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far.